uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Door de oorlog in Jemen zijn de afgelopen 5,5 jaar... meer dan 7500 kinderen door geweld omgekomen of gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties gaat het alleen om gevallen... die gecontroleerd konden worden. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Verder meldt de VN dat meer dan 3000 kinderen zijn ingezet... door de strijdende partijen, bijvoorbeeld als kindsoldaat... De VN spreekt al tijden van de grootste humanitaire crisis ter wereld. Miljoenen mensen lijden honger en ook heerst er cholera in Jemen. Bij een woningbrand in een appartementencomplex in Hoorn is een dode gevallen. De brand brak gisteravond rond 9 uur uit en was snel onder controle. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Ook is niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. De Europese Unie heeft na twintig jaar onderhandelen een handelsakkoord gesloten met vier Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië. Door het akkoord verdwijnen veel handelsbarrières. Volgens de EU zullen Europese bedrijven jaarlijks meer dan 4 miljard euro besparen op heffingen. In Brazilië zal vooral de landbouwsector ervan profiteren. Milieuorganisaties zijn kritisch over het akkoord... omdat daardoor veel meer landbouwproducten die zijn bespoten met landbouwgif naar Europa kunnen komen terwijl die bestrijdingsmiddelen in de EU vaak verboden zijn. In Alkmaar is een man zwaar gewond geraakt door een steekvlam tijdens een schoolfeest. Dat gebeurde toen hij een vuur wilde aansteken ter gelegenheid van het Sint-Jansfeest. Iemand anders gooide een brandende vloeistof op het vuur waardoor de steekvlam ontstond. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren veel kinderen aanwezig. Het weer vannacht is tot de meeste plaatsen helder. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 29 tot 34 graden. Zondag ook zonnig, maar dan is het iets koeler. Na het weekend weer kans op een buitje.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 I got hoes. I got hella hoes. I got hoes. And I'm selling dope. And I just bought a chopper. Let that go. I got hoes. I got hella hoes. I got hoes. I got hella hoes. I got hoes hella hoes, I got hoes. I got hella hoes, I got hoes. MIA the MIA. You do you, girl. The haters gon' hate. Cut them off like you a sensei, girl. Oh, I know you feel what I feel. Breaking you off, it's so real. I can't fake that, babe. My love's locked down and you coughing it. You're the only one I trust with it. You're the only one that's stuck with it. It's about us right now, girl. Where you going? It's about us right now, girl. Where you going? I'm with you. Ooh. It's about us right now, girl. Where you going? It's about us right now, girl. Where you going? Yeah. I'm with you. Ooh. Yeah. Linking me down on my line busy as usual, but we should make some time looking for things you can find. Just so you can have something to bring up when it's time. Mixing vodka and emotions, tapping into your emotions. Dry cry cause I'm hopeless. Choosy lover for the moment. Different story when I leave you. Story up just to keep you. I need you around, I need you. Oh. It's about us right now, girl. Where you going? It's about us right now, girl. Where you going? I'm with you. though, really. Clap, clap, clap, Tonight I'm gonna have to lay my hands on you Hasta side to side, smack it in the air. Legs moving side to side, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it, smack it in the air. Legs moving side to side, smack it in the air. Legs moving side to side, smack it in the air.